Kees Groot met het NOS-journaal. Het joegmisdadiger Slobodan Praljak is overleden nadat hij in de rechtszaal vergif had ingenomen. Dat gebeurde vanmorgen net nadat hij in hoger beroep opnieuw was veroordeeld tot 20 jaar cel. Volgens een woordvoerder van het tribunaal is de oud-generaal nog naar een ziekenhuis in Den Haag gebracht, maar is hij daar overleden. Het OM heeft tot 28 jaar celstraf geëist voor een dubbele moord tweede kerstdag vorig jaar in Hellevoetsluis. Twee mannen, familie van elkaar, waren de slachtoffers. Tegen de hoofdverdachte van 24 is 28 jaar cel geëist. De tweede verdachte ontkent, maar moet als het aan het OM ligt 25 jaar de cel in. De derde verdachte zou in de vluchtauto hebben gezeten. Tegen hem is een jaar cel geëist. Een Europarlementariër van het Front Nationaal moet 40.000 euro terugbetalen aan het Europees Parlement. Ze kreeg dat geld om een medewerker van te betalen, maar die medewerker bestond helemaal niet, is het oordeel van het Europees Hof van Justitie. Meer Europarlementariërs van het Front Nationaal worden ervan verdacht op dezelfde manier fraude te hebben gepleegd. De vrouw die zondag een jongetje alleen achterliet op Amsterdam Centraal is aangehouden. De politie onderzoekt wat ze met het kind te maken heeft. Het jongetje van een jaar of vijf zit nu bij een pleeggezin en heeft nog niets tegen de politie gezegd. De politie heeft een teruggekeerde Syriëganger opgepakt die betrokken zou zijn bij een grote inbraak. Vorige week zou hij in moordrecht honderdduizenden euro's hebben buitgemaakt in een parenclub. De verdachte stond terecht voor lidmaatschap van IS, maar werd vorige maand vrijgesproken. Doordat de AIVD hem in de gaten bleef houden, kon hij na de inbraak snel worden opgepakt. Het weer, aan de kust valt er nog een bui, mogelijk met hagel. Vanavond en vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen. Aan zee is het net boven nul. Morgen hooguit 5 graden en vooral in het westen winterse buien. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad is onder andere nog veel vertraging bij Utrecht... door problemen in de Leidse Rijntunnel van Amsterdam naar Den Bosch. Daardoor is er drie kwartier vertraging tussen Vinkenveen en Knoopend Oude Rijn. Er is één tunnelbuis dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep nog altijd een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, gebeurde een ongeluk bij Knoopend Amstel. Daar zijn ook drie rijstroken dicht en is de vertraging vanaf Zeeburg een half uur richting Den Haag. A13 Den Haag-Rotterdam, eh, daar heb je een half uur vertraging tussen Delft en Rotterdam Airport. Komt ook door een aanrijding, maar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 Let's skip to how you've been and get down to the morning friends at last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 ZFM.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 Got me feeling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 show you ain't really good. a girl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 feet ten feet off a beam, walking in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 said, Tell me, are you a Christian child? And I said,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 has secrets to hide. She'll be weak, she'll be strong, struggle on. try to hold on. 吗？